Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse medicijntoezichthouder heeft het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goedgekeurd. Daardoor kunnen al op korte termijn miljoenen Amerikanen worden ingeënt. Een paar dagen geleden had de autoriteit al gezegd dat het vaccin veilig is en voor ongeveer 72% effectief. Het Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast worden bewaard en in tegenstelling tot andere vaccins is één prik voldoende. Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. In Moskou hebben meer dan 9000 mensen de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov herdacht. Die werd zes jaar geleden vlakbij het Kremlin doodgeschoten. Op de brug waar dat gebeurde zijn veel bloemen neergelegd. Er is elk jaar een herdenkingsmars door de straten van Moskou... maar die was nu door het stadsbestuur verboden vanwege de coronacrisis. Nemtsov, die aan jaren 90 een jaar vicepremier was onder Boris Yeltsin... was een uitgesproken tegenstander van president Poetin. In een afwateringskanaal in Zeeland zijn opnieuw lichaamsdelen van de vermoorde Ischelle van de Velde. Het gaat om de laatste lichaamsdelen die nog ontbraken, zegt het Openbaar Ministerie. De 29-jarige vrouw uit Oostburg verdween op 15 december. Kort na de arrestatie van een verdachte, eerder deze maand, werd een deel van haar lichaam gevonden in het kanaal bij Sluis. Later werden ook andere lichaamsdelen gevonden. De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen... denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om mensen wereldwijd te onderdrukken. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos en opdracht van Nieuwsuur. Ook wil ruim de helft zich niet laten inenten tegen corona. Partijleider Baudet zei in Nieuwsuur dat er sprake is van een globalistische machtsgreep. Het weer, het is op veel plaatsen mistig, waardoor het zicht lokaal slecht kan zijn. Daarom geldt code geel voor heel Nederland, met uitzondering van het zuidoosten. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist. Het blijft op veel plaatsen wel grijs.